8 uur. Katrien Straatman met het no zaak een schadevergoeding van de Nederlandse staat. Dat zegt een van hun advocaten in de Telegraaf. Het tweetal werd afgelopen zomer vrijgesproken van verkrachting van een Haarlemse vrouw. De Amerikanen waren in 2009 in Nederland voor een training... en hadden na een avond stappen seks met de vrouw. Zij zei daarna dat ze verkracht was. Uiteindelijk werden de militairen vrijgesproken. De twee verdachten hebben vijf maanden onterecht vastgezeten. Ook zijn ze in het leger gedegradeerd en privé in de problemen geraakt. En daarvoor willen ze nu een schadevergoeding. Staatssecretaris Steven verwacht dat het aantal asielzoekers volgend jaar opnieuw fors stijgt. In Met het oog op morgen wijst hij op de noodzaak om nieuwe opvangplaatsen te creëren, omdat daar volgens hem nu al een schreeuwend tekort aan is. Teven zei dat er een groei wordt verwacht van 29.000 naar minstens 33.000 volgend jaar. Het komt vooral door het toenemende aantal Syriërs. En de Verenigde Staten trekken extra geld uit voor humanitaire hulp aan Syriërs. Er is 135 miljoen dollar beschikbaar voor slachtoffers in Syrië zelf en vluchtelingen in met name buurland Turkije. Daar worden zo'n 1,6 miljoen Syriërs opgevangen. Zo'n 5 miljoen Tunesiërs mogen vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Tunesië was in 2011 het eerste land in de regio waar de Arabische lente wel een democratiseringsproces op gang heeft gebracht. Grote favoriet voor de overwinning is de 87-jarige Essebsi. Hij neemt het op tegen de huidige overgangspresident Mazouki. Het is niet de verwachting dat een van de kandidaten meteen aan een absolute meerderheid zal halen. Bij de wereldbeker schaatsen in Seoul is Marit Leenstra tweede geworden op de 1000 meter. Het goud ging naar de Chinese Chi Li, de Tsjechische Erbanova werd derde. Irin Wust, vorige week in Japan nog goed voor zilver, reed een matige 1000 meter. Zij werd zesde. Het weer, het blijft vanochtend droog en de zon schijnt geregeld.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 Niet zo lang geleden maakte hij een live album... en in de eerste drie songs laat ik je meegenieten van het sfeertje... en de vakman die George Strait nog altijd is. George opent met The Love Bug om te vervolgen met Cowboys Like Us... en hij sluit af met een van zijn grote hits... All My Exes Live in Texas... Ik wens je veel luisterplezier en van harte welkom bij deze aflevering van Crossroads. we're going to start the night out with one of our first guests tonight. Boys, let's kick it off. Welcome to the stage, Mr. Vinskill. myself having to find Crossroads. take off time to time with those crazy friends of mine. Head out on steel horses with wheels and we ride. we burn up that road to old Mexico, blend in with the desert. Just we amigos and we roll. Now boys like us sure do have fun, racing the wind, chasing the sun. Take the long way around cowboys like us. Say, We talk about living, babies and women, all that we've lost and what we've been given. We sing about true love, lie about things we ain't done. We drink one more cold one in the morning. We get up and we roll. chasing the wind, chasing the sun. Take a long Kees de Haan. wash her broom.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 been worked by een mail naar info at crossroadsmusic.nl Ben Ransom is in Australië genomineerd voor vier awards. In ons land is hij nauwelijks bekend. Jammer eigenlijk, want hij heeft een krachtig stemgeluid en vertolkt aanstekelijke songs. De titelsong van zijn album Somebody's Angel is een cover van Jackson Brown. Het album bevat ook het fraaie Big Country Sky. Crossroads met de act van de maand. Can I Trust You With My Heart is medegeschreven en opgenomen door Travis Tritt. Het werd uitgebracht in november 1992 als tweede single van zijn album Trouble. De song bereikte de top van de Billboard charts waarmee Tritt zijn derde nummer 1 hit scoorde. Crossroads, nummer 1 country hit. that certain someone you've been searching hard to find. It's a new love full of passion that can sometimes make you blind. I don't mind being swept away if I know right from the start. So before we go much further, girl, can I trust you with my? In the time we've spent together, I have learned to trust in you. So many things you've given before I even asked you to. But reality and romance are sometimes far apart. So, what I really need to know is can I trust you with my Kentucky afkomstige Angelina Presley maakte deel uit van de Pistol Annies... samen met Ashley Monroe en Miranda Lambert. Haar eerste soloalbum American Middle Class is inmiddels uit. Ze noemt het zelf een conceptalbum dat haar leven tot nu toe vertelt. Angelina Presley met Knocked Up. Knocked Up! Crossroads. Kees de Haan. Comes the Time staat op het gelijknamige album van Neil Young uit 1978. Het album zou eigenlijk Ode to the Wind gaan heten. Er zijn een beperkt aantal kopieën met deze naam uitgebracht. Mocht je er eentje tegenkomen, dan is het verstandig om deze goed te bewaren. Kan nog wel een leuk zakcentje opbrengen. altijd een zwak gehad voor de prachtige vocalen van Emmylou Harris. Vooral haar duetten met Graham Parsons zijn van onschatbare waarde. Daarmee wil ik geen afbreuk doen aan haar solocarrière, want Emmylou heeft ook op dat vlak haar sporen ruimschoots verdiend. Emmylou ging aan de bluegrass toen de urban cowboy country net helemaal in was. Dat kon toen dus echt helemaal niet, maar dat kon haar geen zak schelen. Mooie plaat hoor, en Johnny Cash doet ook nog mee. Wat wil je nog meer? Samen zijn ze te horen in Jordan... En die song is terug te vinden op die mooie plaat Roses in the Snow. Oh, coming as you tread life's journey, take Jesus as your daily guide. Though you may feel pure and safely without him walking by your side.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 De titelsong verscheen ook op single. Ik tipte Dick van Alten als zanger van het jaar, maar hij moest het afleggen, want nieuwkomer Mark Blomstiel ging met die eer aan de haal. Toch hoort Dick in een programma met vaderlandse country zeker thuis. Guanita is Waiting is afkomstig van zijn laatste countryalbum Flowers from the Moon. Ik sluit het blokje uit eigen land af met de net genoemde Mark Blomstiel met de song Summer and Fall, die terug te vinden is op zijn nieuwe album Crank It. Crossroads. Who us cleaning the tables, humming the sweet song of love. Sun shining on the cantina, smiling from high up tonight she'll be dreaming again on a porch on the outskirts of town where her mother's sewing ribbons of lace on her wedding gown. Oh, Anita is waiting for that beautiful songbird to sing. bells of that little white chapel will ring Where the Mexican sun is hot and the wind is your friend Basically, he buys him a gun. Thirty seconds in the six o'clock news, and twenty years gone. Juanita is waiting for that beautiful songbird to sing. Only for her, the bells of that chapel will ring Where the Mexican sun is hot And the wind is your friend Ten. beach of white sand. She sips margaritas and works on her tan. She's enjoyed her vacation. In fact, she's had a ball. Last night at Fiesta, we danced all night long. And she held me closer with every song. And back at the hotel got no sleep at all. She's just here for a good time to let down her hair. But I'm having a hard time, trying hard not to care. I'm head over heels, swept off my feet by it all. She's had a great summer and I've had quite a fall. Like a postcard picture, the sea and the sand, two lovers at sunset on the beach holding hands, a moment of romance, a time to recall. But come early morning, we'll board separate planes. She'll get life back to normal. Mine won't be the same. She is off to Augusta, and I'm heading north to St. Paul. She's just here for a good time to let down her hair, but I'm having a hard time trying hard not to care. I'm head over heels, swept off my feet by it all. summer, and I've had quite a fall. She'll remember the trip till her tan disappears, but I'll never forget for a thousand years her face in the moonlight and her sweet southern drawl. She's just here for a good time to let down her I'm having a hard time, trying hard not to care. I'm head over heels, swept off my feet by it all. She's had a great summer, and I've had quite a fall. She's had a great summer, and I've had quite a fall. Miranda Lambert was de grote winnares van de Country Music Awards in Nashville. De zangeres verzilverde vier van haar negen nominaties. Ze won onder meer de prijzen voor vocalisten van het jaar, album van het jaar en single van het jaar met het nummer Automatic. Nu vertolkt ze Another Sunday in the South. vol passie gezongen door Lana Wolf. De zangeres reisde daar speciaal voor naar Nashville... waar het album tot stand kwam samen met een aantal Amerikaanse topmuzikanten. Zang en muziek werden tegelijkertijd opgenomen... waardoor er een mooi live gevoel ontstaat. Lana heeft een warme stem die op dit album extra goed tot zijn recht komt. Veel kippenvelnummers, waaronder Who Do You Think You Are... op Nashville, waar vooral de liefhebbers van country en west coast muziek intens van zullen genieten. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. shadows get longer, still you won't let up crying your opinion on things over the border. Invading my enemy territory. Now who's the fool here? Look into the Tweede afkomstige zanger Don Redman sluit dit eerste uur af met Excuse Me, I Think I Left My Heart In Here.